Levi van Eck met het NOS-journaal. Wachtlijsten als voor de economische crisis. De vraag naar kinderopvang is vooral het laatste jaar sterk toegenomen... maar tegelijkertijd heerst er een groot personeelstekort. Veel kinderdagverblijven kunnen geen personeel vinden... omdat pedagogisch medewerkers tijdens de economische crisis... zijn overgestapt naar andere beroepen. Bij een recyclingbedrijf in Waalwijk is opnieuw een grote brand uitgebroken... De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven... maar verwacht nog wel uren bezig te zijn met nablussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. Ook werden er kleine explosies gehoord. Het pand kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is ontstaan is niet, is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Anderhalf jaar geleden is het bedrijf ook al helemaal afgebrand. De hoogste baas van televisienetwerk CBS wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Het gaat om de 68-jarige Les Moonves... die al tientallen jaren een van de machtigste mannen in de Amerikaanse tv-wereld is. Zes vrouwen vertellen in tijdschrift The New Yorker... dat ze sinds de jaren 80 door Moonves seksueel zijn lastiggevallen. CBS zegt de zaak intern te gaan onderzoeken. De twee Nederlanders die maandag in Barcelona werden neergeschoten... zijn bekenden van de Nederlandse politie... Het gaat om twee mannen uit Schiedam, Ziad K. en Jamal M. Die laatste kwam bij de schietpartij om het leven. De ander raakte gewond. De mannen waren eerder al met de Nederlandse politie in aanraking gekomen... vanwege wapenbezit, diefstal en handel in drugs. De politie in Barcelona hield er al rekening mee... dat er sprake is van een afrekening in het criminele milieu. Het weer in de loop van de ochtend trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer... Smiddags klaart het op en dan is het 23 tot 26 graden.